met het NOS-journaal. De bekerwedstrijd Ajax-AZ moet op donderdag januari in zijn geheel worden overgespeeld. Bij de wedstrijd in de Amsterdam Arena mag geen publiek komen. De ontmoeting tussen beide clubs in de achtste finale van de KNVB-beker werd vorige week na 37 minuten bij een stand van 1-0 voor Ajax gestaakt. Nadat een Ajax-hooligan AZ-doelman Esteban had aangevallen. De aanklager betaald voetbal heeft Ajax een schikkingsvoorstel gedaan van 10.000 euro voor het incident van vorige week. De aanklager vindt dat Ajax niet alles heeft gedaan om te voorkomen dat de hooligan het veld opging. Het aantal ouderen dat gebruik maakt van internet blijft stijgen. Zo'n 60% van de mensen tussen de 65 en 75 jaar is geregeld online. Volgens het CBS is dat bijna een verdubbeling ten opzichte van 2005 en wordt de achterstand op jongere mensen steeds meer ingelopen. Samen met ouderen uit Luxemburg en de Scandinavische landen horen Nederlandse ouderen bij de koplopers in de Europese Unie. Ze gebruiken het internet vooral voor mailen en het zoeken naar informatie. Totale internetgebruik in Nederland is volgens het CBS gestegen tot boven de 90 procent. Koninklijk Paleis op de Dam heeft dit jaar 200.000 bezoekers ontvangen, een record. Het paleis is jaren geleden grondig gerestaureerd en ging in de zomer van 2009 gedeeltelijk weer open voor publiek. Dit jaar werd de restauratie aan de gevel afgerond. Komend jaar is het Koninklijk Paleis in Amsterdam weer het grootste deel van het jaar geopend voor publiek. Alleen tijdens officiële ontvangsten is het voormalige stadhuis van Amsterdam gesloten. De zeehavenpolitie heeft gisteren een kapitein uit Litouwen aangehouden die zwaar onder de invloed van alcohol wilde uitvaren. De douane kwam aan boord van een voor een reguliere controle. De kapitein moet een boete betalen van 1000 euro en hij kreeg een vaarverbod van 11 uur. Het schip ligt afgemeerd in, de Kallandkanaal, in het Kallandkanaal in de buurt van Rotterdam. Het weer ochtend wat zon, vanmiddag bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 7. Morgen eerst enkele buien in het noorden. In de middag en avond in het hele land regen. Ook dan ongeveer 7 graden. Dit was het. En... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A13, daarna Rotterdam, tussen de knooppunten Ippenburg en Kleinpolderplein. En de A28 Groningen-Zwolle, tussen Hogeveen en Zwolle.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 kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. J'ai déposé mes armes à l'entrée de ton cœur sans combat. Et j'ai suivi les charmes, lentement, douceur, quelque part là-bas. au creux de ton sommet dans tes nuits.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 Laatste weken komen